Mariette Krol met het NOS Journaal. De liberale volkspartij Roermond van Jos van Rij... komt mogelijk toch in het bestuur van de Limburgse stad. De informateur heeft een college voorgesteld van de LVR... en GroenLinks, CDA en VVD. Die coalitie is goed voor 21 van de 31 raadszetels en heeft volgens de informateur het beste vooruitzicht... op een succesvolle en stabiele coalitie. Het voorstel wekt verbazing omdat oud-wethouder Jos van Rij in 2017 werd veroordeeld voor corruptie en verkiezingsfraude... en daarom de laatste acht jaar in Roermond buiten de coalitie is gehouden. Ook al was de partij de grootste. Het is nog onduidelijk of Van Rij zal worden gevraagd als wethouder... maar GroenLinks en de VVD hebben al positief gereageerd. In duizenden producten zoals shampoo, tandpasta, crèmes en make-up... zitten heel kleine stukjes plastic. Blijkt het onderzoek van de Plastic Soup Foundation, meldt Nieuwsuur. Van de ruim 7700 producten bleken er bijna 6700 microplastics te bevatten. Het gaat om de 10 populairste cosmetica-merken in Europa van vier fabrikanten. De plastics zitten ook in het bloed van gebruikers, zeggen toxicologen. Hoe schadelijk dat precies is, wordt nog onderzocht. De organisatie van het WK Voetbal in Qatar geeft toe dat er de afgelopen jaren werknemers zijn uitgebuit. Amnesty International zegt dat beveiligers systematisch werden onderworpen aan dwangarbeid. Zo werden ze, als ze vrije dagen wilden, gekort op hun loon of werd gedreigd met ontslag, zegt Amnesty. Volgens de WK-organisatie hielden drie bedrijven die de beveiligers in dienst hadden zich niet aan de regels. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima brengen vandaag een bezoek aan de Duin- en Bollenstreek in Zuid-Holland. Onder meer in Lisse en Katwijk spreekt het koningspaar met ondernemers en inwoners.